I chose a life that took me away from you. you love me and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be your guide. Go and find another Lover, one who'll never leave your side.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 Volgens die organisatie is het voor het eerst dat de meerderheid van de opnames binnen een dag was afgerond. Ook het gemiddeld aantal lichtdagen neemt af. In 2008 lag een patiënt gemiddeld 5,7 dagen in het ziekenhuis. Het afgelopen jaar is dat gedaald tot 5,5 dag. De grens tussen Egypte en de Gazastrook is weer open voor hulpgoederen. De Egyptische president Mubarak heeft opgedragen de grenspost in Rafah voor onbepaalde tijd te openen. Israël heeft het gebied waar de radicale Palestijnse beweging Hamas aan de macht is van de buitenwereld afgesloten. Ook Egypte hield tot vandaag de grens met de Gazastrook dicht. De grensovergang bij Rafah is de enige grenspost die niet volledig in handen is van Israël. Nu kunnen Palestijnen daar dus tot nader order de grens over. Kraken wordt verboden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de anti-kraakwet. Een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP staat achter het initiatiefvoorstel dat vorig jaar al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Kern van de nieuwe wet is dat krakers een gevangenisstraf kunnen krijgen van maximaal een jaar. De Italiaanse krant La Repubblica schrijft dat het Openbaar Ministerie in Italië bezig is met een onderzoek naar witwaspraktijken bij de Bank van het Vaticaan. Behalve de Vaticaanse bank IOR worden nog tien Italiaanse banken onderzocht. Justitie zou hebben ontdekt dat de bank van het Vaticaan bij die banken rekeningen beheerde. Op een van die rekeningen werd in twee jaar tijd 180 miljoen euro overgebracht. Volgens La Repubblica denkt justitie dat de banken de IOR als dekmantel hebben gebruikt voor fraude en belastingontduiking. Het weer. Af en toe zon. In de loop van de middag bewolkt. In het westen en zuiden kans op wat regen. Middagtemperatuur tussen 17 en 20 graden.